Kom maar bij mij, dan zet ik alles opzij. Kom maar bij mij, huil lekker uit en laat je tranen vrij. Zeg maar even niets, laat je om stort je hart maar uit en maak een einde aan je pijn. Kom maar bij mij, slik nou je tranen niet door. Want als je je uit hier zo bij mij lucht dat je even op, dus kom maar even hier. En vertrouw me nou maar blind, open als een kind. Misschien vergeet je je verdriet. Hou me maar vast en vertel me wat er 啊！ Kom maar bij mij, kom in mijn armen. Echt, ik voel zo met je mee. Kom maar bij mij, als je kunt delen. als je wilt schuilen.